Carmen Verheul met het NOS journaal. De rechter heeft de opening van de tv- en radiokabelmarkt vernietigd. De Opta had bepaald dat klanten zelf een kabelexploitant zouden mogen kiezen. Daardoor zouden abonnementen aanzienlijk goedkoper worden, vond de Opta. Alle kabelmaatschappijen hadden tegen het besluit van de Opta geprotesteerd. Omdat de telecomwakond zijn bezwaren over te kleine concurrentie en te hoge prijzen niet hard heeft kunnen maken. De rechter gaf de kabelexploitanten daarin gelijk. Archeologen hebben in Duitsland op een al eerder ontdekt Romeins slagveld talrijke wapens gevonden. Ze stammen uit de derde eeuw na Christus. De wapens zijn hoogwaarschijnlijk gebruikt bij een veldslag in het jaar 235. Naast metalen wapens zijn veel spijkertjes gevonden van de schoenen van Romeinse soldaten. De archeologen vonden op het veld bij Oldenrode ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De opgravingen moesten worden stilgelegd om de munitie onschadelijk te maken. Amerikaanse wetenschappers gaan cellen van koraal invriezen... om bedreigde soorten later opnieuw te kunnen laten groeien. Ook embryonale cellen worden in de koraalbank in Hawaii opgeslagen. De inhoud kan jarenlang goed blijven. De koraalriffen bij Hawaii worden ernstig bedreigd, onder andere door vervuiling en het vissen met gebruikmaking van dynamiet. Als er niets wordt gedaan, kunnen de koraalriffen binnen 40 jaar verdwijnen, zeggen de onderzoekers. Winkels in Moskou mogen vanaf 1 september tussen 10 uur s avonds en 10 uur s ochtends geen sterke drank meer verkopen. De maatregel is bedoeld om het alcoholisme terug te dringen. Alcoholmisbruik kost jaarlijks aan zeker een half miljoen Russen het leven. De Russische regering probeert al jaren wat aan het alcoholisme te doen. Zo werd wodka duurder en werd de alcoholwetgeving in het verkeer veel strenger.